van 4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De VVD wil vandaag nog een brief van staatssecretaris Van Rijn... over het zogenoemde plascontract in een verzorgingshuis in Hellevoetsluis. De bewoners zouden maar drie keer per dag naar het toilet mogen. RTV Rijnmond meldde gisteren dat verpleeghuis Grotenhoek... zeker één bewoner hierover schriftelijk afspraken heeft gemaakt. Hij mag om 11, 2 en 6 uur naar de wc. Als hij vaker moet, wordt er volgens een familie moeilijk gedaan. De VVD vindt dat de staatssecretaris direct moet uitzoeken of de berichtgeving van RTV Rijnmond klopt. KLM eist dat de FNV terugkomt naar de onderhandelingstafel. De luchtvaartmaatschappij dreigt met een rechtszaak als de bond dat niet doet. Vakbonden en KLM liggen met elkaar overhoop... omdat op intercontinentale vluchten een bemanningslid is geschrapt. Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft de FNV een inspanningsverplichting... om te zoeken naar een oplossing. De bond zou al maanden de boot afhouden. De FNV zegt juist dat er niets te bespreken valt... omdat KLM weigert de bezuinigingsmaatregel van tafel te halen. Morgen houdt de FNV een werkonderbreking... die mogelijk leidt tot overlast voor passagiers. Rusland verlengt de gevechtspauze bij de Syrische stad Aleppo. Tot vrijdagavond voert het Russische leger geen luchtaanvallen uit op de stad, heeft president Poetin bepaald. Hij wil de Amerikanen meer tijd geven om terroristen en gematigde rebellen van elkaar te scheiden. En ook is er zo meer tijd om gewonde burgers te evacueren. Oost-Aleppo is in handen van de rebellen. Rusland en Syrië hebben er de afgelopen weken zwaar gebombardeerd. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over, sommige met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen bij maximaal 11 graden. Het waait flink, vooral aan zee. En tot en met het weekend blijft het dan wisselvallig en wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.